Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een rommeltje bij de afluisterafdeling van de politie. Er is een nieuw systeem gekocht, maar dat doet het niet. En er zijn ook problemen met de camera's die boven de snelweg hangen. Die kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om auto's van criminelen te volgen... maar ook belangrijke politici, zegt deze journalist. Dus er gaan ook dingen mis die direct invloed kunnen hebben... op de veiligheid van mensen en op de criminele opsporing. Of een verwacht iemand die op zijn alarmknop die, die, die kwijt is en die met een alarmsysteem opgezocht moet worden met zijn telefoon. Ja, als het tapsysteem eruit ligt, dan kun je die persoon ook niet vinden. Ook niet als het een ontsnapte gevangene is, enzovoort, enzovoort. er is een vierde gat ontdekt in een van de Nord Stream gaspijpleidingen. Die liggen in de Oostzee tussen Rusland en Duitsland. Eerder werden al drie lekken gevonden in de buurt van Denemarken... die veroorzaakt zijn door explosies. En nu is er dus nog een gat gevonden. In Eindhoven heeft de politie gisteren een bestelbusje klemgereden... dat gemaakt lijkt te zijn voor ontvoeringen. Op de schuif- en achterdeuren van de bus zitten zware sloten... en het hele laadruim is met plastic afgedekt. Het busje zou wel eens zijn gebruikt om iemand te ontvoeren. De politie heeft de bestuurder en zijn bijrijder opgepakt. En Coolio is vannacht overleden, zeggen Amerikaanse media. De rapper is vooral bekend van deze track. As I walk the of the shadow of death I take a look at my life and realize left I've been and laughing so That even my mama thinks that my mind is gone Gangsters Paradise uit 1995. Volgens entertainment site TMZ zou Coolio zijn overleden aan een hartaanval. Hij was pas 59 jaar oud. En het weer nog, de meeste mist trekt eigenlijk wel op. En het is best zonnig. Later zon en stapelwolken met vooral bij de kust kans op een bui.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 Ah, ah, and now he calling me. Why do I feel like this? What happened to me? Oh, oh, supposed to love somebody else when I don't like myself. Like, ooh, guess I better learn to like this. Ooh, it might take my whole life just to do.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 Wat ga je in je hoofd? Dus we doe doet slow wee ben je gek? Waarom doe je zo? We flexen sowieso Wee-oh, wee wee Ben je gek of paranoia? Ik moet gaan naar Goya Ben je gek of dizzy?